Enkele duizenden mensen bleven napraten. De hele avond en een groot deel van de nacht was er sprake van een enorm volksfeest. De mensen dansten, zwaaiden met vlaggen, zongen liederen en staken vuurwerk af. In de straten naar het plein in Cairo stond het verkeer muurvast. Ook in veel andere grote steden zijn Egyptenaren massaal de straat op gegaan. In Leuzen vroegen de mensen om de berechting van de verdreven president. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan de bevolking. De olieresten op de stranden aan de Golf van Mexico kunnen beter niet verder worden opgeruimd. Dat staat in een wetenschappelijk advies aan de opruimploeg van oliemaatschappij BP. Volgens de onderzoekers zijn de meeste giftige stoffen inmiddels verdwenen. Als het zand van de stranden nog verder wordt schoongemaakt, kan dat slecht zijn voor de vogels, vissen en schildpadden. Er blijven dan voor de dieren geen voedingsstoffen achter in het zand als het te grondig wordt schoongemaakt. De olieramp in april vorig jaar werd veroorzaakt door een groot lek bij een boorplatform van BP. Nog altijd zijn meer dan 4000 mensen bezig met het opruimen van de olie. De Colombiaanse terreurorganisatie FARC heeft twee gijzelaars vrijgelaten, een lokale politicus en een marinier. Woensdag werd ook een gijzelaar vrijgelaten en de verwachting is dat de FARC morgen nog twee mensen laat gaan. Volgens de rebellengroepering moeten de acties worden gezien als een stap in de richting van vredesbesprekingen.